1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er zijn steeds meer mensen met huidkanker... en dat leidt tot een toenemende druk op ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers in een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens de opstellers zal de druk nog verder toenemen... als er geen aanpassingen komen in de zorg voor mensen met huidkanker. Zo is er betere preventie nodig en moet de zorg beter en efficiënter. Radiopresentator Frits Spits is verkozen tot de belangrijkste radiomaker van de eeuw. Dat is met het oog op morgen. Spits is de nummer 1 van de top 40 van de beste radiomakers. Die is opgesteld vanwege het 100-jarig jubileum van de radio. Volgens de jury is Spits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet... een van de beste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio. Hij maakte onder meer de avondspits een Tijd voor Twee... en sinds 2014 de taalstaat op NPO Radio 1. De man die wordt verdacht van de twee moorden in de pathé in Groningen... is verhoord door justitie. Hij zit in volledige beperkingen en mag dus alleen met zijn advocaat spreken. De man van 33 werd eerder dit jaar veroordeeld tot vier weken cel... vanwege geweld tegen agenten. Gisteren werd bekend dat de Rotterdammer gedwongen werd behandeld bij een GGZ vanwege psychoses. Filmproducent Robert Evans is overleden. Hij produceerde klassiekers als The Godfather, Chinatown en Rosemary's Baby. Evans begon als acteur, maar besloot al snel om producent te worden. Tussen 1966 en 1974 maakte hij tal van kaskrakers voor productiemaatschappij Paramount. Waaronder ook The Italian Job, Harold and Maude en The Great Gatsby. Robert Evans was 89 jaar oud. Het weer, plaatselijke mistbank en weinig wind. Minima in het binnenland rond lokaal het vriespunt. Aan zee een graad of 5. Overdag eerst vrij koud, wat zon en droog. Het wordt smiddags 10 tot 12 graden. De komende dagen en nachten weinig verandering.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 See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally baby, not no 아는 you know what I'm saying. house in the studio. i just I'm gonna miss you, though. But I gotta let her go. Spell this bitch a little cold. Put my dick on the top. Uh, I know that your baby daddy bump. Took your wife backstage at a festival. shine my wallet, hoping I see your face again. Diseñando mucho y todo por fuera.